Kees Groot met het NOS-journaal. De kans is zeer klein dat de laatste twee slachtoffers van vlucht MH17 nog worden geïdentificeerd. Dat schrijft minister van de Steur aan de Tweede Kamer. In het toestel dat vorig jaar juli boven Oekraïne werd neergeschoten zaten 298 mensen. Tijdens een bergingsmissie in april werden nieuwe stoffelijke resten gevonden. Maar vooralsnog heeft dat volgens de minister niet geleid tot matches met de laatste twee slachtoffers. Elke gemeente moet voor het einde van het jaar een voorziening hebben waar verwarde mensen snel zorg en hulp krijgen. Dat is het belangrijkste punt uit een plan van aanpak van minister Schippers. Die zei onlangs dat het probleem van verwarde mensen die op straat zwerven urgent is en snel moet worden aangepakt. De groep lijkt groter te worden. De Kamer debatteert deze week over het rapport van de commissie Hoekstra over de fouten die zijn gemaakt in de zaak van Bart van U. Die had al jaren waanbeelden en wordt verdacht van de moord op oud-minister Borst en op zijn zus. Minister Schippers wil dat zorgverzekeraars minder verschillende polissen aanbieden. Volgens haar zien mensen door het grote aanbod vaak door de bomen het bos niet meer. Ze vindt ook dat verzekeraars niet meer het basispakket en het aanvullende pakket als één verzekering moeten presenteren. Volgens Schippers weten veel mensen niet dat het verschillende verzekeringen zijn die ook bij verschillende verzekeraars kunnen worden afgesloten. Steeds minder jong gehandicapten komen in aanmerking voor een uitkering. Nieuwsuur meldt dat in de eerste vier maanden van dit jaar nog maar 515 mensen zo'n waaijong uitkering toegekend hebben gekregen. Vergeleken met vorig jaar is dat een daling van 90 procent. Sinds 1 januari zijn de regels aangescherpt en krijgen jong gehandicapten alleen nog een uitkering als vaststaat dat ze echt nooit meer kunnen werken. Volgens de Landelijke Cliëntenraad is de situatie doorgeschoten. Het weer zonnig en 20 tot 28 graden. Vannacht koelt het af tot ongeveer 14 graden. Morgen wordt het op veel plaatsen tropisch met temperaturen boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. De John Bakker van de ANWB. Files met eh, meer dan 10 minuten vertraging nog altijd op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij Bunschoten 5 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook staat dicht. A9, Diemen richting Alkmaar, bij Alsmeer, 7 kilometer. Er staat er een auto stil op de rechter rijstrook. En op de N15 Maasvlakte richting Rotterdam bij Rozenburg 3 kilometer. Daar is een auto met aanhanger geschaard. Er zijn nog altijd drie rijstroken dicht. U kunt omrijden volgt dan de borden U12 en U18.